Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Ondanks de arrestatie van twee corrupte douaniers... hebben criminelen in de Rotterdamse haven nog steeds handlangers bij de douane. Die zorgen er bijvoorbeeld voor dat containers met drugs niet worden gecontroleerd... blijkt uit gesprekken die de politie heeft afgeluisterd. De NOS en RTV Rijnmond hebben de transcripties van die gesprekken ingezien. Het zou gaan om zeker drie douaniers die er miljoenen mee verdienen... De criminelen hebben ook handlangers bij containerbedrijven. Die hulp hebben ze nodig om containers met drugs terug te kunnen vinden en vanuit de haven mee te kunnen nemen. Een man is in Rotterdam zwaar gewond geraakt toen hij op zijn hoofd werd geslagen met een stuk gereedschap, vermoedelijk een tang. Dat gebeurde in de Kipstraat in het centrum van Rotterdam, vlakbij een speeltuin. Waarom is onduidelijk. Volgens de politie waren ook kinderen getuigen van het incident. Omstanders wisten de dader in bedwang te houden tot de politie kwam. De man wordt nog verhoord. Het slachtoffer kreeg hulp van een traumahelikopter en moet voorlopig in het ziekenhuis blijven. Een hongerige ijsbeer is vanochtend een hotel op Spitsbergen binnengedrongen. Het dier deed zich te goed aan het eten en drinken in de voorraadkamer. Toen er een helikopter naderde, ging de ijsbeer er vandoor. Hij wurmde zich door een bovenraampje naar buiten. Videobeelden daarvan zijn te zien op nos.nl. Marten de Roon staat morgenavond voor het eerst in de basis bij het Nederlands elftal in de oefenwedstrijd in Turijn tegen Italië. Dat heeft bondscoach Ronald Koeman gezegd op zijn persconferentie. De Roon maakt zijn debuut in de basis op bekend terrein. Hij speelt in de Italiaanse competitie, namelijk bij Atalanta Bergamo. Over de opstelling wilde Koeman verder alleen kwijt dat doelman Jasper Sillissen meedoet. De Italiaanse opstelling is al wel helemaal bekend. Het weer, vanavond en vannacht raakt het op steeds meer plaatsen bewolkt. Minima rond 13 graden. Morgen begint bewolkt of mistig. Later breekt de zon door, maar in het noorden en langs de kust kan het grijs blijven.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 Nog een uurtje uh, muziek op je eigen lokale radio. Even kijken, twee nieuwe albums. Ehm, het tweede album is Erik Tingstad. Tingstad, ja. Een, eh, Electric Spirit, zo heet dit album. En dat is uh, Erik op een elektrische gitaar. Nou, dat gaan we horen ook, dat beloof ik je. En, maar we beginnen met Kamtara, Kamtara. dat is eh, jazz and strings van een eh, groep mensen aangevoerd door een... Eh, even kijken, hoe heet hij ook alweer? Karim Maurice. Nou, laten we maar eens luisteren hoe dat gaat klinken. ما بقيت نديرك في بالي ما بقيت ندير فيك الأمان يلي ظنيتك غازالي عهد نفسي في ذا الزمان وعدمت من الله العالي توجتي حتى إنسان يشبه لي ويكون بحالي لو تقطعي بحرمة ما ويلان والله ما تشوفي خايف عليك الهنا والغمان ما بقيت نديرك في بال ما بقيت ندير فيك الأمان يا اللي ظنيتك غزالي عهد نفسي في ذا الزمان وعدمت من الله العالي ما توجدي حتى إنسان شبه لي ويكون قطع بحور ما ودان والله ما تشوفي خيال انا والضمان ما بقيت ندير في بالي ما بقيت ندير فيك الامان يلي ظنيتك غزال عهد نفسي بيد الزمان وعدمت من الله العالي ما توجتي حتى انسان يشبه لي ويقول بحال Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website at www.hennybecker.com. Phillips, and you're listening to Peaceful Radio Netherlands. Peaceful music for a peaceful mind. James Asher on Peaceful Radio. Fifteen years ago, I met Arthur Hull. And each year since then, we'd met up to co create and write music in my studio together. We've made three albums together Sounding the Stones, Alchemist's Almanac, and Universal Grooves Play Along, plus a bunch of EPs including Ambient Inclusions and Who's Counting? Arthur is a supremely playful character sometimes mistaken for an elf. Letting our imaginations run free, we come up with all kinds of atmospheric scenarios and end up with an intriguing mix of tracks that even we couldn't predict when we set out.